De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Ja, sorry. Ik heb geen kort verhaal. I warned you. <laughs> about the Israeli occupation of Gaza, or how Moses would have felt about the chosen people settling in on stolen land, or if Allah even wonders what the Saudis actually do with all their cash. And I wonder too if Charles Manson would have been a little less high strung a leader had he learned to play his guitar better and scored a record deal on CBS that moved his band of idiots from Topanga Canyon to Laurel Canyon and nestled in with Crosby, Stills, Nash, and Young, Would all of that helter skelter madness and chaos, have been necessary. If Hemingway's father had not committed suicide, would Ernest have been so trigger happy for all that bullfighting and bloodletting bullshit, finally splattering his own brains upon his last page? Or if George W. Bush had been born in New Hampshire and only vacationed in Texas, would he have still been such a corporate, cocksucking cowboy? I wonder too if Pussy Riot had been an all male band called the Cock and Balls Riot Brigade. Would Putin have felt so threatened, or maybe secretly aroused. If Kurt Cobain had actually found Nirvana in his own self love and not self destruction in Courtney Love, then maybe, just maybe, he would still be alive and Coldplay would have never happened at all. I wonder too if Christopher Columbus had actually been a decent explorer, would America have ended up in India and would Disney World have been created at all? nightmare instead of I have a dream? Would racism in the world be looked at not only as something to overcome, but something that still undermines us all? I wonder too if Bill Clinton had only admitted to inhaling an infidelity, then maybe, just maybe, he would have brought a bit of honesty and dignity to American politics if Barack had only backed Bernie and not tried so hard to hawk Hillary, then maybe America would have had a fighting chance against its new fascist facelift. I scratch myself in wonder and amazement at the passive lives that we all live and all the bullshit that we allow to overcome us all. I wonder a lot about what the future will be like for my children. But lastly, I wonder why. Why is it so difficult for someone to replace the toilet paper roll when the last piece of tissue is torn from the cardboard roll. Fuck it. I say flush it all. Goedenavond. Deze avond in de krochten komt onze gast straight from Harlem. Maar zijn roots liggen in New York, USA. Toch is hij al jaren een bekend gezicht in de binnenstad van Haarlem. En zijn naam is Joshua Baumgarten. Dichter, schrijver, entrepreneur, winkelier, muzikant van de Rational Library, organisator en ook cultureel aanjager in het Haarlemse. Kortom, we gaan eh, vanavond een interessante culturele reis maken met onze gast Joshua, waarbij we op zoek gaan naar zijn jeugd, zijn eerste kennismaking met muziek, zijn activiteiten in Nederland en met name in zijn hometown, tegenwoordig Haarlem. Wij zijn de Krochten en heten onze gast Joshua van harte welkom. Josja, wil je er hier al iets aan toevoegen? Eh, ja, ik woon in Harlem, maar ik exist in Harlem Town. <laughs> Oké. ja, en dat is ook de combinatie New York, Harlem. Ja, het was één keer heel lang geleden heb ik eh, de eerste keer het Harlem Town gedicht geschreven. En uh, eh, dan eh, pak ik Harlem, maar dan had ik ehm, de gedachte over, uh, I believe it's Thornton Wilder, schrijver. En hij had a, play, I believe was a play called Our Town. En dan ik heb het kind of ingekort, you know, Harlem Town, My Town, Our Town, you know. So, yeah. Nou, zoals de luisteraars kunnen horen, je komt niet uit Nederland. Nee. Je hebt een, een, een licht Engels-Amerikaanse tongval. Zeker. Dus waar ben je geboren? Ik ben geboren in Queens, New York, in Clearview. En dat is een klein stuk eh, Queens, uh, vlakbij de Whitestone Bridge, Whitestone Brug. En daar ben, eh, ben, ik geboren, mijn zus geboren. Mijn ouders komen, mijn vader is geboren aan de Lower East Side of Manhattan en mijn moeder in de Bronx. Oh, echt New Yorker dus. Ja, Mag ik vragen hoe oud je bent? Dan kunnen we dat een beetje plaatsen. Ja, tuurlijk. Ik ben 50. 50, dus 72 geboren. 71. 71. 23 augustus. 21. 23 augustus, oké. Okay. Ja. So, dus ik was uh, geboren in Queens, maar eh, toen was ik uh, vier. En ben jij een typisch Amerikaan of kan je dat niet zeggen? Heb je die niet? Nee, wat is een typisch Amerikaan? dat, is, dat is net als mensen vragen, zeg iets over Nederlanders. Dan zeg ik, ja je, je kan niet typisch, nou, je kan, er zijn typical dingetjes. Ja, ja, ja, ja. Maar eh, ben ik een typische Amerikanen? Nou ja, eh, mijn jeugd was ik ja, een eh, Cub Scout, <laughs> you know, <laughs> scouting voor een paar jaar. Scouts, I rode a BMX bike around oh, town oh, and played a little yeah. honkball En we ah, zijn uh, Little League ieder weekend gaan we naar de shopping, de mall. De mall natuurlijk, ja. En de video oh, arcade. Ja. ja. typisch Amerikaans. Ja, ja. ja. Dat, ja. Maar wat, wat is dan je eerste muzikale herinnering die, die je hebt? Allereerste dat ik, nou, allereerste was Devo. En Devo toen had de, grote hit met Whip It. Ja, het bekende nummer. Ja. and there was I think there was 04 to tie from MTV. Mardale was active video for it, the cable, cable TV or so. Maar ik heb een heel grote zeg maar, memory over mijn moeder. Ze koopt voor mij de Devo cassette, Freedom of Choice. En I remember being in the auto, de achterbak. in eh, mijn koptelefoon aan en ik denk toen was ik 10, eh, 11 misschien, ik weet het niet meer, maar dat luisteren. En de hele plaat vond ik echt geweldig en weird en quirky en zo. Maar had je dat zelf uitgezocht? Of had je dat gehoord op de radio? Of had je moeder dat voor je Nee, mijn moeder zeker niet. Maar, eh, sorry man. Maar nee, ik heb het <laughs> ergens gehoord, gezien. En ja, als je uh, kent dat oude video met de rode hoeden op en met de whip. En dan de vrouw met de sigaret in haar mond en de whip kraken en de pak. En het was echt like, wow, wat is dit? De oh, flowerpot man. Ja, ja so dus ja, Devo, dat plat. En dan nou die iets, zeker draaien dan. <laughs> Ietsje later in mijn teenage years, mijn zus had een vriend en hij was een grote, hij was sax player, saxophone player en hij was grote liefhebber van de band Oingo Boingo. Oingo Bongo. Met Danny Elfman. Ja. En dat vond ik geweldig. Het is een beetje ja, heel raar muziek, maar echt een beetje you know, echt eigenwijs en raar en valt. En, en ik vond het echt gek. En dan uh, komt de. En dan had ik ook heel slechte gekozen muziek. I mean, I think mijn <laughs> allereerste concert was Brian Adams. You En naar de Monkeys Reunion Tour. Toen, when I became like 15, 16, was ik even zoekend of zo. En ik was op reis met mijn gezin en het andere gezin, de, de Slives. Michael was een goede vriend van mij nog steeds. Hij was twee jaar ouder dan ik. We waren in eh, Costa del Sol aan een, <coughs> vakantie. Ja. En ik heb in een boekenwinkel gevonden, tweedehands uh, paperback. En ik vond, dat ziet er heel raar uit. En hij heet Sid in Nancy. En er zit eh, een jongen met zwart spike hair en een leerjaars en een, eh, blonde meisje Suna aan de cover. Ja. wat is dit? zo so, ik heb het gekocht en aan de vlucht terug naar de BS heb ik echt doorgelezen. En ik dacht, Wat is dit? Wat is een sex of zo? en Michael kijkt me aan. En hij staat naast mij. Hij zegt, oh, vind je dat leuk? En ik zeg, ja, ik weet het niet. Wat, gaat het over? En hij zei, ken je de Sex Pistols? Ik zei, nee. En hij zei, nou, eh, ik wel. Als we terug zijn in eh, New York, eh, krijg je iets van mij. Oh, en hij had mij dan, uh, made a cassette tape. Op één kant was Nevermind the Bullocks. Yeah. andere kant was een band, heet Doctor and the Medics. En they were a soort van glam, soort van new wave band uit Engeland. And they have a heel tof cover from the song Spirit in the Sky. Can hmm. you je dat? Uh, eh? yeah, ja, ik ken het wel inderdaad, And then the they, Sex Pistols, yeah, the Sex Pistols tape. and ja. ik, this great memory of... Xavier eh, in the backseat of my parents' car. the Mijn on the louster, And I was like, it begins uh, that marching, you know, the, uh, holidays in the sun begint the uh, the plot. I thought, wow, this is gek. En dan komen we op reis naar mijn, eh, mijn eh, nichtjes, eh, neef in, in New Jersey. Ja. En we kwamen eraan en mijn nicht, nichtje was wat ouder dan ik, you know, en zij had haar eigen gezin en de kinderen, baby's, you know, en één baby had een a teddy bear, heet Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin was een soort van nieuw soort van teddybear waar je kan een cassette tape achterin doen. En oh. dan gaat hij de verhaal vertellen. Oh, Oké, okay. Oh. en die teddybear. En ik heb dan de cassette tape <laughs> oh, afgehaald en de sekspistool Pistols Nee, dat kan niet. <laughs> het was echt like een moment like, ja, dit, dit, dit En toen begon echt alles voor mij, echt de world te open voor mij. Ja. Michael had heel veel ervaring or kennis from uh, Greenwich Village. and I we in the auto in and I knew naar the Greenwich Village and 8th Street. Toen was a time at heel veel uh, winkles, t-shirtwinkels, platenzaken. Mm. En ik heb mijn, mijn, ouders, ik, ik zeg, ja, ik ga in de winkel staan. En mijn moeder zegt, ga je wat nieuwe kleding kopen? En ik zeg, ja, oké. En ze geef maar een creditcard. <laughs> en ik kom terug met al die Sex Pistols t-shirts en alle <laughs> dingetjes. En zeg, wat is dit? En begon <laughs> ik, ja, toen dan krijg, pak ik een tandoze eh, van mijn vader. En Heel waar, ja. En eh, dingetjes in mijn haar te doen en zo. Ja, het was dan... Eh, Dat was jouw punktijd. Dit was het begin van mijn nee. punktijd. Ja. ja. Maar je had echt een hanenkam. Oh, een beetje paars, ja. Echt punk. Ik ben naar mijn eh, senior prom met mijn hanenkam. Oh, te En, en, een smoking. <laughs> en je vriendin, eh, was die ook een beetje op... Eh, mm, nou, ik had een vriendin toen, met, ook met Hannekom, maar ze was niet maar we waren niet meer samen tijdens de prom. Maar het ja, meisje dat ik heb naar de prom ja. gegaan met, zij was echt keurig en netjes. Ja? Het was heel dynamic, ja. van de tijdperk waar ik ben opgegroeid muzikale. Ja, zeker komt uit. een... I was een big fan of California punk. Meer zo dan New York. Zo bands net als Kennedys de, Kennedys, the Circle Jerks, eh, Angry Samoans. Uh, those were echt mijn lief, de Dickies, mijn lief. Eh, ja? ik, was... Allemaal weg. Ja, het was net de later leven Kom ik tegen Iggy en de Stooges en oh, Television. Oh, ja, en, eh, Maar dat was voor jouw tijd eigenlijk. Eh, ja, je muzikale awakening. Eh. Ja, een paar van mijn vrienden in de band waren into The Cure en Bauhaus, maar dat spreekt me niet echt aan. Ehm, maar ja, de Dead Kennedys. En I remember the first time I bought a cassette from Give Me Convenience or Give Me Death. En I put that on my cassette player, my, over here, my Walkman. Achter in de auto. En ik dacht, dit gaat te snel. Oh. Er misschien iets verkeerd met de batterij. Het was zo snel. Dan zeg ik, wow. Ja. En dan heb ik, ik ga naar uh, platenbeurzen. En dan kon, je toen vinden, like VHS-cassetten van heel slecht opgenomen concerten van de Sex Pistols in oh, Texas. En van de. Eh, eh, Al die bootlegs. Uh, Kennedys in San Francisco. I mean, nu kan je alles, you op het internet. Yeah. What was echt tof was that period where eh, uh, it was echt een ontdekkingsreis. We gaan de stad in, we gaan Manhattan in, we gaan naar de village en we gaan. Ik was zo, ik was heel groot fan van de Sex Pistols. En ik koop alles dat ik kon vinden: Sex posters, t-shirts, buttons, uh, bootlegs. En ik had een groot poster van eh, de Great Rock and Roll Swindle. En ik had de plot. En ik zag al die foto's. En iemand zegt: Ja, het is een film. Zo, wat? Dat moet ik zien. Zo, zijn echt naar plek, naar plek, naar plek, naar plek om te vragen. Heb je dit? Die film, En, was bijna, ik denk, nergens te vinden. Nu heb ik het op CD, DVD <laughs> of VHS, alles. Ja. Um, Ik werk bij, in Los Angeles bij Hotel de Chateau Marmont. En dat was waar John Belushi de OD. Mhm. En ik ah. wil er echt werken. En kom ik tegen all my legendary, eh, all the legends van muziek en culture en music, film. Die kom je eh, daar tegen, ja? En dan ja. ineens was de Sex Pistols terug aan tour voor dit eh, Filthy Lucre tour, zoiets. Wow. En ik heb kennis gemaakt met de vrouw die was bezig met de Pierre. En ze was iedere dag in de lobby om cocktails te drinken, koffie drinken. En we gaan aan de praat en zo. En ik zeg, ja, oh wow, eh, such a great big fan. Eh, vroeg ik zo'n oh, groot <laughs> fan van Sex Pistols. Zeg, ja, nou, wil je hem ontmoeten? Hij zei, ja, graag. Ja. <laughs> toen was ik uh, eh, 24, zoiets. En zeg oké, okay, ik ben er later, we gaan wat roomservice bestellen, ik vraag voor jou. Ik was in de roomservice dienst. Ze so belt straks voor wat biertjes en coronas. Een soort van case of coronas. Zo, groot plastic bak, in ijs, alles coronas, op soort verheuvel naar de bungalow waar they were uh, bezig. Yeah. En ik kwam binnen en daar zit, you know, John Lydon, Paul Cook, Steve Jones en Glenn Matlock. And then the first thing I heard was Paul Cook uh, over waarom moet hij all these photos eigen naam op tegen. Yeah, yeah. Why do I have to do this? And why doesn't Johnny have to do this? And iemand roept, because you're not Johnny. <laughs> so there's Johnny Rotten sitting at the table, and I'm like, holy shit! I was a big Public Image Limited fan as well. I'd yeah. seen them at Radio City Music Hall years before that. They played Holidays in the Sun, oh, yeah, and I yeah. went out my dock. I was like, holy shit, that's a Sex Pistol number. and there sits Johnny Rotten, and ik "Take a hem, goeiedag. Yeah. My name's Joshua, room service. Will you beer you? And I said, oh, give me a beer or whatever. So I yeah. opened the Corona him, and gave it on. And I got Kloek, kloek, kloek, kloek, kloek, kloek, kloek. En hij kijkt me aan, hij rijdt mijn gezicht. Hij goes, <laughs> yeah. what you would expect. en in mijn hoofd, ik thought, wow, if I was 16, this yeah. would have been the coolest thing in the world. <laughs> words to please them, they will break. Without us wanting to be just like them, to be just like them, to be just like them, their self image will shatter. us affording them the quality of another's discomfort, their palaces will crumble. And without us conspiring and conforming to them, shelling out our cold finger cash to fund the completion of their high rise egos. There will be no more theaters of war, no more cinemas of celluloid pain, no more carbon copy shopping streets of fat ass consumers suffering from diminished muscle mass, no more websites wiping clean our consciousness, no more playgrounds for political savagery, and no more selling us choice when we realize that there is not much to actually choose from. without us being present. They will be left to bite their fingernails down to the cuticles. And without us, they will continue to be cannibals, but will have less meat to pick off the bone. and the givers of hopelessness will be confronted by a new heel groot fan van de Sex Pistols. Maar de Dead Kennedys hebben veel meer uitgesproken teksten, eh, veel meer een boodschap. Tuurlijk, ja. Iets wat ik bij jou ook later dan terugzie, dat je een soort van boodschap probeert uit te dragen. Of in ieder geval jouw visie probeert eh, eh, te delen met, met mensen. Ja, informatie. Ja. You know, it was, en ook, I mean, ja, yeah, like... like the Circle Jerks and stuff they sung about over culture. Keith Morris, the songer from the Circle Jerks, song over yeah what life was like in, in Southern California tune, the Republican uh, Reagan era, you know. Um, uh, and from the hell, like oh what what, what here? Where is zijn jullie basic? What is leven for jullie yeah. like? Yeah. And then yeah, there was I remember there was a echt een tof programma op uh, cable televisie, op eh, USA Network, eh, op de Night Flight. En dat was, they laat al deze rare video's laten zien en op allerlei verschillende alternative music. En op een avond zat ik daar met mijn moeder televisie te kijken en ik was, kwam tegen een documentary heet Another State of Mind. En dat was over de band Social Distortion en Youth Brigade. En dan gaat in, uh, in een eh, gele oude Amerikaanse schoolbus een ritje maken, een eh, tour in Canada en de VS. En dan komt in Washington DC bij die um, Minor Threat House met uh, Ian McKay, who begon uh, bij Minor Threat, later met Fugazi. He was a good friend from Henry Rollins growing up. And it was sort of like this whole subculture ja. out there. en uh, voor mij was echt een big education over. Ja, ik heb eh, best wel wat ja, middle class, normale middle class opgegroeid. En te zien wat aan. En eh, ga je zoeken beyond de baseball fields en the shopping malls en de video arcades, which ik vind nog steeds leuk. Maar dit muziek, eh, iets in de muziek sprak me aan. En ik was geen, nou, ja ik ben nog steeds een middle class Jewish boy, maar de muziek sprak me aan. Er was iets in muziek. Ik denk, eh, de, attitude, er was humor in het En een beetje de dikke middelvinger naar <laughs> eh, stoffige mensen. Frank Zappa? Weet je, en eh, dat is een heel goede vraag, Pim. Because Zappa, heel veel respect voor de man. Mm Uitspokenheid, zeg maar. Ja, klopt, ja. Maar muziek niet echt. Oké. Maar mhm. er zijn heel veel bands, zeg maar, influenced bij Frank Zappa. dat ik vind te gek. Zo ja. so voor mij gaat het eh, vaak om de, de influencer. Hoe, Klopt, ja. ja de bands that were influenced by. Ja, en dat, is, uh, Zappa hoor je vaak in like, Mr. Bungle, uh, eh, van Mike Patton, uh, Faith No More um, dat soort gekke muziek. En dan eh, denk en dan, ik, heb, ik ga af en toe terug naar Zappa. Ik denk, ik moet er wat vinden. Oké, ja. Maar het, qua, ga ik er aanzetten thuis? Nee. Nee? Nee. Ja, hij heeft te veel gemaakt. Ja, te veel. En, hij heeft te veel. te, veel en het is heel verschillend allemaal. Ja, dat ook. De gitaarplaten vind ik eh, over het algemeen heel goed. Maar als je, ik, ik, ben ook opgegroeid door de tijd dat... Ehm, Come to stickers on the albums. De oh, parental advisory <laughs> stickers ja, van ja, the PMRC, the Parental Music Resource Center. En That was led by Tipper Gore. Tipper Gore is the is from Al Gore, who is the oh, vice-president for for uh, Bill Clinton. Yeah. And that was echt van... De, I was like, yeah, what? What I, I, ben een grote liefhebber van freedom of choice, freedom of speech. En zeker als het gaat over kunst en muziek, zeg maar wat je wil. En het gaat om, ja, is muziek of kunst een invloed aan wat mensen doen of mensen denken? Ja, Zeker. Ja. Maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid <laughs> om wat je gaat daar al mee doen. You know? Punk rock charges people up. Je gaat naar een punk festival, mensen gaan slam dansen, dingetjes wordt kapot gemaakt. Ja, en maar je, gaat dat energy gaat kwijt. Ja. En, en dat vond ik toen, en ja, ik ga niet vaak in de pit nu, maar, en ik, <laughs> maar toen was ik ja, ga je naar concert en je ziet de mensen gaan echt ja, gek. Ja, is super leuk. And then in university it was a bit, ik begon I mellowed out a bit met the whole punk rock spullen, maar and then dan ineens was grunge on the buurt. yeah, yeah, wat wil je? and ja. en dat vond ik ook, ja, And mijn tijd. En ga ik ja, Nirvana, you know, luisteren. and Pearl Jam and Soundgarden all the other benches. Um, ook de Beastie Boys from toen met uh, yeah, I, I, remember where I was when I got licensed to ill. Uh, <laughs> yeah? yeah, it was uh, by, it was Tunic was 15, 16 year old. Yeah. And it was the type perk from all the Sweet 16s. Yeah. Yeah, you heard that in over the American Sweet 16s. And there was a, in the meisje Sharon Karp. En in plaats van een soort van bag uit te delen, het end van de feest met wat, whatever snoepjes of zo in, zei zij geven iedereen een lijst. En je mag uitkiezen welke, ehm, was het cassette of CD toen? Ik weet het, dat weet ik niet meer. maar, een lijst. En je mag wat uitkiezen. En op de lijst was, ja, misschien iets van Madonna. <laughs> Bruce Hornsby in the Range. Okay. <laughs> He was doing the, that's the way it is. Yeah. Maar ook Beast Boys, Licensed Ill. Oh. Uh, every, either uh, at the feest that uitgekozen. So Fight yeah? for your right to party. That yeah. was, you know, uh, what, three Jewish middle class boys from New York City, Long Island, you know, <laughs> being the most obnoxious people you could be. And that's who we were at that point. Het spreekt us on. yeah, yeah, and it was more. And that ja, plot, jij kon je ermee identificeren ook. Zeker. Yeah. Maar dat was En, en in The Love from Ties is zo de Beastie Boys mature als mensen en muzikalen. Ja, ja. En dan gaan we, en dan heb ik ook, you know, meegedaan. De tweede plaat, Paul's Boutique, is echt one of my favorite platen van alle tijden. Is zo mooi aan elkaar gezet en zo... Beastie Boys, ja? Ja. Oh, en ook in eh, Check Your Head, License to Ill, you know. Like, maar daar speelde ook Rick Rubin natuurlijk een grote rol in. Uh, het begin. ja. En maar dan ook door Public Enemy kwam je, wel, via MTV. MTV is ook een groot Heel belangrijk geweest, ja. ja, Dus heel veel beuk op MTV, maar er ook tussendoor wat ik gave numbers. En ja, oké, okay, heb je dan Aerosmith samen met Run DMC with The Walk This Way. Ja, mooi. Maar dan zie je, oh, Run DMC, wat is dit? dit is echt tof. En de Beast Boys vinden hem ook tof. Oké, ik ga Raising Hell kopen. En dan heb je Raising Hell en dan hoor je al die andere tracks. En je denkt, wauw, wat is dit voor een <laughs> leven? en breakdancing was uh, om ons... Om, you know, wij, wij breakdancing in, eh, op de straat New York City. En dan toen, we, ja, toen we 13, 14, een paar jaar vroeger... Maar dan op de bar mitzvahs, you know, als je bent, eh, become a Jewish man. Mm. En gaat allemaal proberen te breakdansen. Ja, nee, tuurlijk, kan niet. Ja, ja kan niet. Maar iedereen in de beste Saturday suit, you know, even op, de floor even draaien. En dan je moeder zegt, nee, niet you know? Maar dan kom je, dan de, de link, er is altijd een link met punkrock en hip-hop en rap. Ja, tuurlijk. Dan geloof ik ook. Ja, richting de Public yeah. Enemy. Yeah. En dan dat gaat dan ineens komt de band heet Rage Against Machine. Ja. Yeah. I remember exactly where I was when my friend Michael again komt. Ja. Yeah. Goede vriend. Hij was eh, toen in uh, law school in Boulder, Colorado. En ik had hem uh, op bezoek. Ik denk toen woonde ik in Arizona was het. En hij zei, ken je Rage Against Machine? En ik zei, nooit van gehoord. and I set up the CD. And it was like, whoa, what is this sound? <laughs> Uh, it was, uh, in college was like a groot fan from the Red Hot Chili Peppers. Yeah. Ik had hem toen gezien op a Saturday morning. En dan ineens hoor ik, en hier the Red Hot Chili Peppers. Yeah. and they come to vier gasten aan. En first song, was played the song me, me, me and My Friends and it became me and my me and my me and my me and my friends, and, and then it was a playback, so they just started thrashing themselves <laughs> yeah, around, course, smashing yeah. instruments, yeah, doing nothing pretending like they were playing. No. And I was like, what is this now? <laughs> you know, fun, bound, again, that was sort of obnoxious kind of <laughs> music, But oh, with its funk and the bass and the movement and people dancing and laughing and so, and it was like I was so Crote fan, everything up until Californication yeah. And Loke. Ik vind, ik zag toeval op YouTube een new clip van hun. I think, fuck off. Ga maar stoppen. Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, you know. Te commercieel of zo. Ja. Nee, het is te saai. Te saai? Het is gewoon Er zit geen ontwikkeling meer in. Nee, en toen met, Blood Sugar Sex Magic... Wat een prachtig top album. Again, Rick Rubin. Maar iemand had gezegd tegen Anthony Kiedis... Jij kan zingen. Ja. Nee, jij kan niet zingen. Jij bent een white boy rapper. Just doe jouw shtick en het is goed. Maar ja, wat jij zegt, eh, Dick, is geen development. Of voor mij misschien, ik weet het niet. Maar als ik zie jonge mensen, dat zijn grote fans van Chili Peppers. Ik zeg, oh, kan ken je, eh, you know, uh, the Uplift, Uplift Mofo Party Plan album? Kan je Freaky Style? Kan je deze album? Nee, nee, nooit van gehoord. Mother's Milk? Nooit van gehoord. <laughs> Please go back. Go back. Trace it backwards. zelf eigenlijk een, dichter spoken word eh, artiest. Ja. Maar die had je in de punktijd ook. Je had John Cooper Clark, je had nou, in de reggae Linton Kwesi Johnson, die eigenlijk ook een soort ja, dichtkunst eh, eh, bedreven op muziek. luister je daar ook naar? Of, heb, je, heb, je daar überhaupt naar geluisterd? Mm, nu wel, Linton Kwesi Johnson wel. John Cooper Clark heb ik geprobeerd, maar pak me niet, voor een of andere reden. heel Engels, maar... Ja, ik... It, Charles Bukowski was the first poet that really spoke my aan. and that via uh, Chili Pepper song. In uh, Blood Sugar Sex Magic, I think it's Sir Psycho Sexy or Vanity niet Anthony Kiedis raps like... I sit on my I sit on my porch because I forgot my house key. I pick up a book and I read Bukowski. En I was like, oh, what is that? Mm-hmm. En toen was ik op reis en was ik in City Lights Bookstar eh, van from Lawrence Ferengetti uit the Beat Generation. Dat is de, echt de hub van de beats mm-hmm. in de North Beach in San Francisco. En ik zag een boek bij Bukowski. Ik dacht, oh ja, dat is Bukowski. Toen heb ik het niet gekocht. Maar was ik terug in Albany, New York, bij mijn university. En ik ga naar een tweedehands boekwinkel, Nelson's Books. En daar hebben eh, oude, oude meneer John Nelson achter de balie daar. En... Eh, I had all I Bukowskis and all is from Black Sparrow, which is the publisher from John mm-hmm. Martin from Bukowski. I am begon met him to praten and I heb a book called uh, Last Night of the Earth Poems. and in één uur al gelezen. En dan volgende dag terug naar hem go, heb je meer van dit? And it was echt like, for een of the other reden, that was the first poet who I was able to get into. And Um, niet Kerouac, you know, niet de beat per se. Ik hou meer van Ginsberg dan Kerouac, maar... En niet per se Burroughs. Ik vind de, de lifestyle van deze mensen indrukwekkend. Maar niet per se, de, de, de tekst spreekt me niet persoonlijk aan. Ja, ja, ja. Maar via Bukowski, hij schrijft en gedichten over andere schrijvers. of yeah. andere and yeah. how they went crazy or how they died. And so Federico Garcia Lorca, Henry Miller, Hemingway, uh, Arthur Rimbaud, uh, yeah, Verlaine, you know, the French Romantics. And that was my, I got more education from Bukowski than from my <laughs> professors in university. So I would go to them and say, have you heard from Charles Bukowski? No, nooit van gehoord. <laughs> okay. And then... Uh, and then met the Ondekking from Bukowski or so, and what pers personal upheaval in my life in university, where I heb helemaal, ik vond toen de, op een moment dat fraternity lifestyle echt niet meer leuk. It was echt te veel drank, drugs, bad choices with and dingetjes and, and okay, yeah, and stuff. Yeah, yeah, yeah. sort of retreated into my own world. And mm. then begon this ontdekkingsreis naar literature and Eastern mm. philosophy and the that the Dostoevsky and you know uh, all that sort of Schopenhauer and It was yeah. long belangrijk yeah. voor It sort of a lot of it's yeah, not to sound dramatic, but it saved my life. it yeah. was acting in deep depressie gekomen in university time, waar wat ik net zeg over soort mm -hmm. stomme dingetjes. And reading really saved me. I am 100% a person who admits to kind of putting on another man, walking in another man's shoes to mm-hmm. garner that experience. Kind of wear your experiences on your sleeves, ingest it, flush it out with the day that there will come a period where you will, yeah, another cliche, find your eigen stem, find your own yeah, voice, yeah, yeah. kind of live through it, kind of garner that life experience. Ik had dat nodig. Je neemt iemand als voorbeeld en dan ga je je eigen... Ja. Put on that long black jacket and go to the bars and hang out with the wrong people. Not per se wrong people, maar <laughs> mensen dat... Ander soort mensen, I was a clean-cut middle-class Jewish boy who had, you know, uh, whose mommy and daddy still had to pay the rent. And I was hanging out with mensen that had it wel ex far leven. Je moet eerst je rugzak vullen met allemaal kennis, ervaring, belevenissen... om zelf ook een, een keuze te worden en iemand ja, ja, ja, dat, hebben we 100%. En eh, zou je in Amerika er niet veel meer verschillende eh, rolmodellen voor je zien of zo? Of? ik ben heel benieuwd naar je overstap naar Nederland. Nou, de role models toen in Amerika, ja, dat is Hollywood en celebrity en... Ja, maar ook al die uh, punkbands, al die bands en zo. maar daar moet je op zoek naartoe. That's, not, that's not giving you on a silver platter. I mean, MTV had ook 120 minutes. Eh, de zondagavond eh, alternative twee mhm, uurtjes. Maar voor dat, ja, was dus voor dat, om 11 uur speelde Young Ones. Twee episodes, Rick Mayall. Oh ja, en, te eh, gek. ja, En dat was like Wow, what is this? en dan kijk je naar de jongens en ineens yeah, komt Motorhead en Damned in. En dan praten yeah. een taal en je denkt, je, je, al de references niet. Nee. Je denkt, <laughs> hoe gaat dit over? maar het is echt zo funny en tof. En het, ja, maar dat is eh, echt Engels. Eh, ja, Ik, ben niet per se een huge Monty Python fan. Ik vind het grappig. Mhm. Maar ik ben eh, een very big stand-up comedy fan. and stand-up comedy when we talk about poetry if we do talk about poetry my forebell the my biggest heroes are more stand-up comedians than zeg poets okay you know it's a, ook om and how you phrase things and and throw down a punchline you know in fucking oh. in mijn our drummer Lars in the band I said you have all tied a punchline in your in your in your poetry. yeah, yeah, yeah. dus altijd dat laatste zinnetje probeer ik alles hmm. te wrap it up, zeg maar. Maar stand-up met comedian is toch heel wat anders. Die gaat meer om de humor om, eh, ja, en niet op de hmm. punchlines of zo? Of nou, well, punchline is de humor. Punchline is de humor. That is, the punchline is the soort for the wrapping up the joke. The joke has a build-up en dan gooit je de punchline. en dat is het moment waar je eraan gaat. En dat zie je als een gedicht wel, ja. ja, nou, ik heb ook stand-up comedian. uh, ik stand-up comedy uitgeprobeerd een paar jaar geleden. Mhm. Maar ik vond er helemaal niks. Ik vond het publiek niks. Ik vond hoe je moet ervoor <laughs> voorbereiden niks. ik lees poetry op papier. Oké. En tussenin kan ik wat misschien probeer even grappig te zijn. Ja, of, Waar er zit wat grappig, eh, wat grappigs in een gedicht. Ja. Oh. You know, um, or cynicism of sarcasm zeker. Er zit ja. veel mhm. sarcasm in wat ik schrijf. Zodat so ik heb eh, voor mij, mijzelf een manier gevonden om net Almost samen to bring it. Some vroeger, okay. noem make myself as a stand-up poet. Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, mords, rockers, Keith Tigran even. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Because we're riding on the last freedom moped out of nowhere. And we haven't even told our parents what time we're coming home. So, pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, and walking, living dog. Got to do my best to please her just cause she's a living dog. satisfies my soul. I got the one and only been talking, living doll. Okay, guys, ready, Vic? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Look, does all this money really have to go to charity? Yes, it does, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, boy. I know this girl. up in a trunk, ah! so no big can steal her away from me. Get down! Okay. Hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do best to please her. Ow! Untie legs, Vivian. Settle down, chaps. fucking girls in trunks is politically unsound. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Don't stop crying, talking, sleeping, walking, living, and Got to do my best to please her just cause she's a living doll. All right, guys, harmonies now. Yeah. this record, then you'll all